Dat zegt de Oekraïense president Zelensky dan weer. Poetin ziet een staakt het vuren best zitten... maar komt met allemaal vragen en eisen die Oekraïne niet kan accepteren... vertelt correspondent Christian Pauwen. Hij stelt vragen over of Oekraïne dan straks nog wel wapens mag ontvangen... en eh, eenheden mag trainen. En ook eh, stelt hij een eis over het volledig terugtrekken... uit koers van de Oekraïners. Dat is de regio in Rusland waar Oekraïne nog een klein stukje grondgebied in handen heeft. Maar ja, bovendien zegt Poetin toch dat de oorspronkelijke oorzaak van de oorlog opgelost moet worden. Daarmee bedoelt hij volgens Oekraïne dat dat land geen eigen staat meer mag zijn. Premier Schoof en drie van de vier coalitiepartijen kunnen weer door één deur. PVV, NSC en BBB stemden eerder deze week tegen Europese defensieplannen... waarvoor miljarden geleend moeten worden. Maar Schoof was daar namens Nederland al akkoord mee gegaan en hield voet bij stuk. Daarom was er gisteren een groot deel van de dag crisisoverleg. Volgens BBB-leider Van der Plas zijn ze er na uren praten toen toch uitgekomen. Ja, dat was eh, goed overleg. Ja. is er overeenstemming tussen de dus, eh, fractievoorzitters? Ja, we hebben een goed eh, gesprek gehad. En Dick Schoof zal morgen daar een nadere toelichting op geven. Maar jullie zijn er met de dus, vieren wel uit? We zijn er wel uit, ja. De drie partijen willen dat Europa niet meer dan 150 miljard euro leent. Wordt het toch meer, dan moet Schoof opnieuw toestemming vragen aan de Tweede Kamer. En we zijn minder goed gaan skiën. Dat is niet iets wat skileraren opvalt, maar bij de ANWB Alarmcentrale merken ze dat zeker wel. Het aantal Nederlanders dat in de Alpen in de problemen kwam dit skiseizoen steeg naar ongekende hoogte, schrijft de Telegraaf over vanmorgen. Bij de ANWB melden 1300 wintersporters zich met verwondingen en dat is 20% meer dan vorig jaar. De directeur van de ANWB Alarmcentrale zegt dat veel letsel ontstaat aan het eind van de dag. De combinatie van vermoeidheid en papperige sneeuw onderaan de pistes zorgen dan voor problemen. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint behoorlijk fris.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 De man die gisteravond in Heemskerk in quarantaine werd geplaatst... heeft geen besmettelijke ziekte, blijkt uit tests. Gisteravond meldde de man zich bij de huisarts... met een mogelijk zeer besmettelijke ziekte. Wat de man wel heeft, is volgens het ziekenhuis in Leiden goed te behandelen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vreest dat het afschaffen van voorrang voor statushouders bij het krijgen van huurwoningen zorgwekkende gevolgen heeft. Volgens het COA leidt het wetsvoorstel ertoe dat asielzoekers met een verblijfsvergunning minder snel de opvang verlaten. Ruim 400 Olympische atleten, onder wie 14 Nederlandse... willen dat het klimaat bij de komende Olympische Spelen een topprioriteit wordt. Ze willen onder meer dat de CO2-uitstoot van de Spelen nog verder omlaag gaat. Het weer, winterse buien met hagel en natte sneeuw. Verder geregeld zon, ook stapelwolken bij een graad of 7.